Als er geen directeur is, heeft de hele school daar last van. Een schooldirecteur zorgt ervoor hè, dat leraren hun werk kunnen doen. Weet ook leraren te behouden. Dus een schooldirecteur is heel bepalend ook bij het aanpakken van het lerarentekort. Want daar een goede schoolleider zit, is ook vaak een veel kleiner probleem aan de hand eh, bij het krijgen en behouden ook met name van leraren. De directeursbaan is volgens de vereniging niet echt populair, omdat het een zware functie is met niet altijd een goed salaris. Ook Enschede doet 11 september officieel mee aan het Muros-protest. Bij het protest van de festivalbranche gingen 2,5 week geleden zo'n 70.000 mensen de straat op. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Nijmegen. Omdat de organisatie vindt dat er te weinig reactie komt vanuit de politiek... wordt er opnieuw gedemonstreerd en worden ook nieuwe steden opgeroepen zich aan te sluiten. De Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul verhuist tijdelijk naar Qatar. Het is in Kabul niet veilig meer. Demissionair minister Kaag is op bezoek in Qatar om te overleggen wanneer en op welke manier evacuaties uit Afghanistan weer verder kunnen gaan. Er zijn nog honderden mensen die naar Nederland willen. Den Bosch heeft een plan bedacht om jongeren die hier nog niet zo lang wonen... alles te leren over hun stad en over Nederland. Tijdens deze zomerschool krijgen 60 jongeren tussen de 13 en 18... een kans om hun Nederlands beter onder de knie te krijgen. Zoals Abdullah uit Jemen. Ik vind het leuk om te doen, omdat ik ben alle anderhalf jaar in Nederland. Ik kan ook met eh, mijn familie spreken of met mijn, vrienden, eh, mijn schoolvriendinnen... maar dat komt altijd zelf onderwerpen. Maar alles, je doet kennis te maken met eh, nieuwe mensen, je leert veel. Het leukste van de zomerschool vindt Abdullah dat het meer is dan alleen maar de taal leren. Nou, we gaan naar buiten, we doen sport, we gaan naar de kerken. En ik vind het leuk, omdat eh, ik ben alle zes maanden in Lembos en eh, ik kan Limbos bijna niet. Maar nu, uh, met de zomerklas, ik kan veel dingen. Het weer vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon door. Het is 18 graden aan zee tot 21 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB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 So turn on the light make it shine bright. And listen to this. John. I've been so scared of pain, now I'm locking in. Everything that you do is 13 out of 10.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 to make this world a positive. You've got to have the right energies to live and to be in harmony.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 you feeling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 aceptar.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 if our love runs out? What if one day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 I love.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 你长得好。 you know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la.

beautiful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 your love life from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light.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

Per ben ook onder man ben niet op een postie man PP2 gang shit Dit is een collab eh. Tommy tot aan Rotterdam op een maandag Ik kan niet stressen om mijn goofy maar die laat dat ah. Dikke mijn aandacht Chocolata body van je mama wawa ah. Schat je mijn nummer uno Frikkie met die culo ah. Ben een shawty you know Ze noemen daddy wat ik ben door papi chulo chaka voor de mo. Hey, hey, oh, oh. Zo wordt para door die hennie, ze gaat komen. teacher, we're serving, serving USA. De zomer is jouw keuze ZFM. want you so